Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra en dit is het nieuws van NOS op 3. De agent die George Floyd doodde is veroordeeld voor moord. Een Amerikaanse jury kwam na een dag vergaderen met een oordeel. We the jury in the above entitled matter as to count one unintentional second degree murder while committing a felony find the defendant guilty. Derek Chauvin drukte vorig jaar minutenlang met zijn knie op de nek van George Floyd. Een zwarte man die dat niet overleefde. Het leidde wereldwijd tot demonstraties tegen politiegeweld en discriminatie. Dat Chauvin nu officieel schuldig is, betekent erkenning voor die demonstranten, vertelt correspondent Lucas Waagmeester. De zwarte burgerrechtenbeweging, eh, families van andere slachtoffers van politiegeweld, ja, zij zijn natuurlijk de eerste die eh, hierop gereageerd hebben vanavond. En zij zijn unaniem in hun reactie. Dit is gerechtigheid. Dit is eindelijk een sprankje hoop dat er, dat er verantwoording wordt afgelegd voor het geweld tegen zwarte Amerikanen. Wat tot deze moordzaak natuurlijk zo ontzettend vaak niet gebeurd is. Welke straf de oud-agent krijgt, wordt later bepaald. Voor zorgpersoneel komt het te vroeg, voor veel anderen is het juist te weinig. De versoepelingen. Demissionair premier Rutte heeft gezegd dat de avondklokker vanaf volgende week woensdag afgaat. Je dan weer met z'n twee op een terras kan zitten en de visite thuis mag uitbreiden van één naar twee mensen. Vanaf volgende week mogen studenten op het hbo en de universiteit ook weer een dagje naar college... en kun je weer theorieles doen voor je rijbewijs. Rutte herhaalde gisteravond dat hij snapt dat jongeren het zwaar hebben met de regels. Zijn tip, let een beetje op elkaar. Het belangrijkste wat ik willen zeggen is kijk om naar anderen. Dus als je ziet dat in je omgeving iemand het extra zwaar heeft... Eh, even je leeftijdsgenoten, je kunt niet knuffelen... je kan niet binnen de anderhalve meter komen. Er zijn allerlei beperkingen, maar laat zien dat je het ziet. De Europese Super League lijkt nu al gesneuveld. Maandag kondigden 12 Europese topclubs aan dat zij het voortaan wel samen zouden uitvoetballen in Europa... Dus niet zoals nu met 32 clubs in de Champions League. Dat leidde tot veel boosheid. Bij voetbalbonden, clubs die niet mee mochten doen en bij fans. Supporters van Chelsea waren net de straat op gegaan om te demonstreren... toen bekend werd dat de Engelse clubs niet meer meedoen aan het plan. That's the best news I've ever had as a Chelsea fan. And I was in Munich when they won the Champions League. And this is better than that. Het weer op de meeste plaatsen droog met wat zon en een gaat of 13. In Limburg ietsje warmer, maar daar kan dan wel weer een bui vallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file bij Amsterdam op de A10 Oost richting Amersfoort... want de Zeeburgertunnel is dicht door technische problemen.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 Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op. Moet je nu zien, een leven voor illusies. Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies. Nu zie ik dat dit beter is, maar je moet weten dat het leven zonder jou geen leven is. Ik me pijn, nog langer zonder jou te zijn. Maar dan ook, wat ik je laten gaan. Dus je tranen. Zo neem je de stappen die je neemt, ha? Ik denk dat het beter is. Waarom ga je niet meer met me mee, ha? Jij kan het wel alleen. En ben je zeker voor je keuze nu? Ik denk dat het beter is. Dit is je allerlaatste kans, schat 106.9 ZFN But I spent my time in shallow sheets I should have seen your hand I didn't see the signs Was blinded by the lights And lost where I belong I thought that we would grow old Give kids our bad advice Now I'm alone, you went and left me with these sleepless nights You took my warmth wondering why And I get mad inside Did you fight back or even try? You didn't see the signs So blinded by the lights You lost where you came from We're not so different We grew up wanting more But I found it easy Cause I left my morals at the door You took an honest heart And watched it fall apart You lost before you started is You don't know how to carry days of young, I run for cover. There's no one here to save you from yourself, and you'll discover it's hard. You don't know how to carry on Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Biden noemt de veroordeling van de voormalige politieman Derek Chauvin... voor de dood van George Floyd een grote stap in de strijd... tegen het systematisch racisme in de VS. Biden riep het congres op om hervorming van het Amerikaanse politieapparaat te steunen. Zorgvakbonden zijn niet blij met de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen. FNV Zorg en Welzijn zegt dat het kabinet Russisch roulette speelt met de ziekenhuiszorg. En dat het nog steeds alle hens aan dek is. Vanaf vandaag wordt er ook geprikt met het coronavaccin van Janssen. Gisteren kwam er toestemming. Vanochtend krijgen GGZ-medewerkers een prik met het Janssen-vaccin in Leiden. Het weer nog. Eerst kans op wat mist.